van Groothuis de leiding genomen in het algemeen klassement. Hij reed de 1000 meter als enige onder de 1 minuut 9. Tweede werd de Amerikaan Davis, derde de Zuid-Koreaan Mo. In het algemeen klassement staat de Zuid-Koreaan Lee nu op de tweede plaats achter Groothuis. Shani Davis is derde. Bij de vrouwen gaat na de eerste dag de Christine Nesbit uit Canada aan de leiding. De Duitse Jenny Wolf staat tweede, gevolgd door Annette Gerritsen. Dan nog het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en af en toe regen of motregen.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 Het tweede uur onder andere popstar Henry natuurlijk, zoals altijd. En muziek uit de provincies. Maar ik wil, ik wil beginnen met een, eh, met een plaat. Nou, ongekend. Chesto heeft ehm, samen met Diplo een eh, nummer gemaakt. Come On heet hem.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 Staat op hun album eh, eh, Only by the Night en het is in de studio hebben wij eh, twee dames, Patricia en Meerte. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Jullie, ehm, ja, het wordt het bar battle. Eh, ik denk voor menig mensen wel bekend in Zandvoort. Ik kan nog even één keer halen. Het zit eh, natuurlijk bij horeca e- et etablissement Laura en Hardy. En uh, ja, hun hebben elke, wat is het, Onder de twaalf weken een competitie lopen. Waarin twaalf teams strijden. En in die, op zo'n avond proberen ze zoveel mogelijk geld op te halen halen voor een meestal wel een goed doel. En eh, binnenkort zijn jullie aan de beurt. En wanneer, eh, wanneer zijn jullie aan de beurt? Eh, aanstaande donderdag. Aanstaande donderdag. Oké, en ehm, ja, hoe gaat de avond eruit zien? Want jullie moeten natuurlijk publiek gaan trekken. Ja. Nou, we hebben sowieso het hele dorp hebben we posters opgehangen en flyers uitgedeeld. Ja. En daar staat op dat er een Braziliaanse danseres komt. Zo. En gratis hapjes en uh, shotjes. Oké. En dan, en dan denken mensen, waarom moeten mensen dan daar, daarheen? Want dat zou misschien bij andere evenementen ook kunnen. Want je moet ze trekken natuurlijk, hè. Ze, komen niet zomaar. Je moet nou. iets speciaals hebben. Wij hebben een loterij met meer dan 50 prijzen. En zijn ook geen kleine prijsjes. Kijk. Dat zijn, eh, ik geloof, al 10 verschillende dinerbonnen. Van eh, verschillende restaurants in het dorp. En eh, bijvoorbeeld een Boeddha to Boeddha t-shirt hebben wij. Dus het zijn al Oké, okay, dat is een hele mooie prijzen. Nou ja, die avond zelf ehm, komt dus een, eh, een, mooie Braziliaanse danseres komt langs. Zijn er nog andere artiesten of eh, wat voor stijl muziek draaien jullie bijvoorbeeld? We hebben samba tula Band. Oké. Een uh, percussieband met die trommels. Ja, en dus de hele, de hele avond zal een beetje Caribbean-stijl zijn. Een beetje eh, Zuid-Amerikaans. Dus het wordt hartstikke gezellig. Ja, heel swingend. Ehm, misschien wel een van de belangrijkste dingen. Jullie doen het ook dit voor een goed doel, hè? Ja, voor Kika. Voor Kika. En hoe zijn jullie daarbij gekomen? Nou, het is heel vaak voor ja, een kankerfonds. Ja. Het is eh, meestal ja, staat borstkanker altijd in de belangstelling. En ehm, wij dachten gewoon aan een ander kankerfonds dan. Ja ons de kinderen wel aan. Kinderkanker. Oké. Nou, en eh, hoe loopt het met de voorbereidingen? Want ik denk dat het langzaam eh, langzamerhand wel op zijn eind komt als het donderdag al is. Hoe zijn die voorbereidingen gegaan? Nou, het lijkt wel een fulltime baan. <laughs> ja, <laughs> is het zo, uh, zoveel werk? Ja, we dachten gewoon lekker makkelijk een beetje eh, ja, een paar postertjes maken, een paar flyertjes uitdelen. Maar er komt toch wel heel veel bij kijken. Ja, er komt veel bij kijken. Ja. Want eh, jullie, ja, die eh, band bijvoorbeeld en die artiest, is het nou lastig om zo iemand te regelen? Ja, want het budget is niet groot. Dus we moeten echt heel veel sponsoren hebben. Ja. Maar gelukkig ja, loopt dat wel goed. Nou, We kunnen eh, nog meer gebruiken trouwens. <laughs> Ja, ja. <laughs> nou, ik, ik denk dat het wel een hele mooie avond wordt. Nou, ik wil ehm, jullie tijd geven om het eh, te, te promoten. Dus ehm, om extra, te, extra mensen te motiveren om naar die avond te komen. Ik geef je daarvoor uh, eh, 20 seconden. Ja? En in die tijd moet je proberen zoveel mogelijk mensen te, te verzamelen die naar jullie feest komt donderdag. Oké. Ja? ik zou zeggen, kom donderdag gewoon lekker naar Laurel en Altenstraat. Eh, gratis shotjes en gratis hapjes met eh, mooie optredens. Eh, dit wil je gewoon niet missen, dus kom langs. <laughs> Oké, helemaal goed. <laughs> ik hoor overal muziek vandaan. Ik weet niet waar het vandaan komt. Maar als het zo gezellig donderdag wordt, dan, dan komt het helemaal goed. Dus donderdag 27 januari 2011. Het begint om 8 uur en het, ja, het duurt tot 1 uur en misschien nog wel later hoor. Dat kan nog best. Uh, nou dames, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En ehm, het is natuurlijk in Lauwer en Hardy en het wordt hartstikke gezellig. Kom je ook een borrel doen? Ik kom, ik kom ook langs. Hartstikke leuk. Gezellig.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 Cause I can't get enough. I can't get enough. I can't stay on the ground. this just for kicks, just for the thrill. thrill. I got this high without taking a pill. Chill. This groove has got me way over the sun. So. I'm dancing like I am the only one. open and awake at night? Are you the answer? I still wonder when I feel wet by. just like what it said. 1986, ouwe lul. Eddie Money en Take Me Home Tonight. We gaan door met ons item muziek uit de provincie. Deze week de jongste, provincie uit Nederland, de provincie Flevoland. En deze week een artiest die geboren is in de stad Dronten en 30 jaar is. In 2009 bracht hij zijn eerste album uit genaamd For Life. Another Day, For Life en Mr. Li eh, Lights zijn de drie singles die daarvan afkwamen. In 2010 bracht hij zijn vervolgalbum uit, Snakes and Ladders. Ook ontving hij in hetzelfde jaar een zilveren harp. Bertolf wordt gezien als een van de populairste artiesten van Nederland. En wat mij betreft maakt hij dat zeker waar. De single die wij gaan draaien is For Life. Deze week de provincie Flevoland. Met Bertolf. Bertolf en uh, For Life. Hij vertegenwoordigde de provincie eh, Flevoland in de nieuwe item muziek uit de provincie. Zometeen wordt het tijd voor uh, popstar Henry. Hij vertelt jou over het shownieuws, wat is gebeurd en we zullen het natuurlijk onder andere over The Voice of Holland hebben. Dat later, maar nu eerst John Mayer op CFM Zandvoort. Je luistert naar Entertainment for You. Dit is Heartbreak Warfare. Ja, goedenavond Henry. Ja, goedenavond jongens, hoe is die? Ja, bij ons gaat het prima met jou? Ja, uitstekend. Hè? Ja, het is een beetje slecht weer hier, maar eh, voor de rest uitstekend. Oh, regent het? Och, de hele, hele, hele dag heeft het hier geregend en mist en eh, niet, niet echt gezellig weer. Oké, nou bij ons is het de hele dag droog, dus eh, misschien wordt het nu een keer omgekeerd. <laughs> Ja, dan wordt het tijd om een beetje beter weer krijgen natuurlijk. Ja, ja, er wordt echt tijd voor, want uh, langzamerhand word ik het wel een beetje zat hoor, dat, dat vieze weer. Ja, daarom. Het wordt tijd om lekker van week Je moet lekker in de zon liggen. Ja. En eh, dan komen we lekker op een gegeven moment naar, naar Zandvoort toe. Eh, Kijk. Lekker, eh, lekker aan het strand. Gaan we even barbecue, Henry? Ja, zeker <laughs> weten. hey Henry, het nieuws. Wat is er gebeurd? Ja, goed. Dus natuurlijk wat iedereen gezien heeft. Natuurlijk gisteren die finale van The Voice of Holland. Ja. Ehm, ja, die scoren natuurlijk weer gigantisch veel mensen. Dus ja, het, de dus finale toch eh, vrijdag ongeveer bijna 4, miljoen mensen. Ja. Die kijken Dat is ongelooflijk veel hoor. Ja, dat is echt heel erg veel. Maar ja, als je al die reacties ziet van tevoren, dan denk je toch... Ik had, als ik eerlijk ben, had ik er misschien nog wel meer verwacht. Eh, ja, goed, het is natuurlijk heel erg moeilijk om te kijken van eh, wie kijken er nou allemaal. Kijk, er zijn natuurlijk mensen die moeten werken, die hebben afspraken. Die hebben ja, ja, tuurlijk ja nou, dan gezegd, als je dan toch 4 miljoen mensen kijken, eh, ik vind het erg veel. Ja, ja het, eh, dat, het blijft natuurlijk enorm veel. En natuurlijk ehm, de verwachte winnaar, of niet? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat eh, Ben vanaf dag 1 ontzettend gepromoot is door, door iedereen daar. Ja. dus eigenlijk was het geen verrassing, hè? Het was geen verrassing, nee. Nee, maar aan de andere kant denk ik wel dat Ben gisteren gewoon bij Vlagen gewoon niet goed aan het zingen was. Nee, hij had eh, een, een, een, vals nootje er opeens ertussen. Bij zijn single. Of bij eh, If You Don't Know Me By Now. En er, en er schrokken toch veel mensen van, las ik op Twitter. Ja, goed. Het is natuurlijk zo dat, uh, dat je wel eens een tootje kunt zingen. Dat, dat, dat, dat, bedoel ik helemaal niet. En dan moet je ook erheen kijken. Ja. Maar hij ja, was af en toe niet echt helemaal zuiver aan het zingen af en toe. Dat viel me wel op. Uh, me wat ons opviel is dat, dat, dat de dames beter zongen dan, dan Ben gisteravond. Ja, ik vond Pearl, die was echt in topvorm. Ja, absoluut. Ja. Eh, die, die meiden van ook helemaal niks te verwijten. Je moet natuurlijk niet vergeten dat... Eh, dat, dat het heet wel The Voice, maar uiteindelijk eh, spelen, spelen er meer aspecten natuurlijk een rol. Ja, tuurlijk. Ja, dat, dat, zag je dus gisteravond ook weer gebeuren. Ja. Ik denk dat als Ben puur was afgerekend op zijn, uh, zijn vocale uh, prestaties gisteravond, dan had hij dus niet gered. Nee dan had eh, Kim of eh, Pearl natuurlijk gewonnen. Maar goed, het is, het, wat ik straks al zei, dat heeft natuurlijk meer te maken met alleen een goede stem hebben. Ja, ik denk dat het onmogelijk is om een talentenjacht op tv te doen met eh, alleen de stem. Ja, exact. Uiterlijk speelt altijd, uiterlijk is gewoon misschien wel toch wat het belangrijkste van een artiest. Ja, ik denk het wel. Dat is de uitstraling. En ehm, hoe kom je over? Eh, hoe uniek ben je? Eh, nou, al dat soort aspecten spelen natuurlijk een ontzettend belangrijke rol eh, bij, bij dit, dit soort ja, talentenjachten. Ja, klopt. Dat was gisteravond ook weer duidelijk te zien. En de mensen hebben natuurlijk massaal op, op ben gestemd, omdat hij natuurlijk een gigantische promotie achter zich heeft staan gehad de afgelopen weken, de afgelopen ja. maanden. Ja. Dus maar goed, ik denk dat, eh, ja, dat, dat, iedereen op een gegeven moment wel ermee kan leven zoals het gegaan is. Ja, dat denk ik ook wel. En vanavond natuurlijk zijn broer Dean in Popstars. Ja, dat, is vanavond natuurlijk. Hè? Ja, en wat verwacht je daarvan? Denk je dat hij gaat winnen? Ik weet het niet. Jij weet het nog niet. Nee, ik, eh, ik, het is natuurlijk zo dat uh, Simone natuurlijk ook ontzettend goed is. En ja. ontzettend, een beetje een lievelingetje van het publiek is. Ja. En ook ontzettend goed kan zingen en nog maar 15 jaar is. En, ja, dit kan alle kanten op vanavond, denk ik. Ja, nou, we zullen het zien. En eh, als hij wint, kan je zijn vader wel weer verwachten op het podium, hè? Dat denk ik wel, ja. <laughs> hij, hij, hij, hij eist er wel alle aandacht weer op, hè? <laughs> Uiteraard, ja, dat had ik ja. niet anders verwacht. Nee, hartstikke leuk, toch? hey, het overige shownieuws. Ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel, want eh, alles is natuurlijk inderdaad wel in het... Eh, ja. ja, in, in, het licht van, uh, Voice. Voice Ja. Ja, want zelfs op de outfit ook van Wendy van Dijk werd op een nog over gesproken. Ze zag natuurlijk uit als uh, ja, Marilyn Monroe, dus... Uh, het zag er goed uit gisteren in ieder geval. Ja, ja, ja. Nou, de, de meningen waren nogal eh, verschillend. Want sommigen vonden haar weer niet eruit zien. En ze zag eruit als een, een lijk. En de anderen vonden haar weer heel erg mooi zijn. Zoals jij zei, als Marilyn Monroe. De meningen liepen, liepen alle kanten op. Ja, ja, goed. Het zal wel, hè? Ja, het maakt ook niet uit, toch? Nou, je, je, weet, weet, trouwens ook dat eh, eh, zelfs eh, Mark Rutte fan is van de Voice of Holland, hè? <laughs> Ja, ik hoorde het. Ongelooflijk. Ja, het was zelfs zo dat Angela Groothuizen, die heeft ook de afterparty gemist hè, van de Voice of Holland. Oh? Die heeft gezegd van, ja, die heeft gezegd van, het is misschien erg saai wat ik doe, maar ik ben zo moe, ik ga naar huis. Ja. Goed. Ja, ik kan me er wel bij voorstellen. Hè, ja, ik ook wel. Het, het, is natuurlijk een hele zware periode geweest, hè? Vooral deze week, de week na de finale, met veel media-aandacht natuurlijk. Ik heb natuurlijk allemaal zelf ook meegemaakt. Eh, ja, oh ja, tuurlijk. En natuurlijk is het ontzettend vermoeiend, maar als je in zo'n flow zit, dan, eh, dan gaat het allemaal vanzelf. Ja. Eh, ik, zou het, ik zou het zo weer doen, het is ontzettend <laughs> vermoeiend, absoluut. Ja. Maar ik heb het voor geen goud willen missen. Ja, het is echt een, echt een top, een, ja, echt een, echt een hele mooie manier om carrière te starten natuurlijk. Absoluut. Maar ik hoorde dat Ben Sanders zei dat hij liever tweede zou willen worden omdat hij nu altijd wordt gezien als de Voice of Holland. Vind je dat nou terecht? Uh, ja, goed. Als, je, als je aan zo'n programma meedoet, dan loop je het risico dat je wint. Ja. Laat, ik het dan zo zeggen. <laughs> ja. Je, doet het niet voor niks. Dus, eh, ja, hij gaat naar Amerika, dus... Uh, ja. Laten we laten afwachten wat, hij daar gaat. Maar ik denk dat hij daar zelfs ook een hoge ogen gaat gooien. Ja, dat zal me niks. Dat is natuurlijk wel een aparte persoonlijkheid. Maar laten we zijn nieuwe album even afwachten. Hè? Want misschien wordt het wel helemaal niets. Maar wie weet wordt het wel heel erg goed ook. Ja, het hangt natuurlijk van, van, van veel, veel, meer factoren af dan alleen goed kunnen zingen en, en, uniek zijn. Het heeft ook te maken met van, hoe professioneel stel je eigenlijk op. Eh, ja, je kunt er eigenlijk helemaal niks van zeggen. En je hebt zelf gezien met hoeveel, eh, hoeveel winnaars we hebben en hoeveel daarna uiteindelijk uh, eh, toppie zijn geworden. En uiteindelijk zijn doorgebroken. Ja, is ook zo. Nou, we wachten het maar even af. En ehm, ja, ik denk dat we... ik weet niet wanneer, we, wanneer kunnen we dat album verwachten, weet jij dat? Ja goed, normaal gesproken gaat dat er wel enige tijd overheen. Ik denk niet dat ze veel hebben kunnen werken natuurlijk met, eh, met, met die live shows allemaal. Ja. Eh, dus ja, daar moet je toch wel een gouden drie maanden, drie, vier maanden over, eh, over laten gaan, ja. Ja, ja, ja, ja. Oké, nou we zullen afwachten, want nou ik moet zeggen, Lisa Lois, die van X-Fact die, die had gewonnen... Ja. Die heeft er volgens mij iets langer over gedaan over haar album. En dat is wel een enorm goed album geworden, hè? Dus... Ja, maar dat was vaak het probleem ook niet. Ik denk dat de, de albums die die, die, die, die eh, winnaars allemaal maken, die, dat, dat, dat, speelt helemaal niet. Het gaat om, van, word je gedraaid, word je geaccepteerd ja. door, door, op 3FM en eh, door commerciële zenders. Ja, klopt. Eh, en wat je daar gedraaid, daar ben je wel van afhankelijk. Ja, ja zeker. Nou ja, hij heeft ieder geval zijn uitstraling heeft hij mee, dus het is allemaal even afwachten. Nou, natuurlijk, zeker weten. Goed trouwens, had je nog van de week gekeken naar de nationale IQ-test? Nee, helaas niet. Nou, <laughs> bedoel je? nou ja, nee, ja, ik was naar, uh, ik was naar Ajax Feyenoord gegaan. Ja, ja, dus ik, ik, had het, ik had het niet kunnen zien, maar ik, ik, vind, het altijd wel, ik vind het altijd wel grappig. Ja, ja we hebben Dries Roelvink en uh, Sherry M, die hebben er ook aan meegedaan. Hè? Ja, klopt. En eh, wat me erg verbaasde was dat Dries Roelvink nog een redelijk hoog IQ had. Ja, want wat scoorden die in de 80 geloof ik, hè? Nee, ah, boven de 100 zelfs. Ja. Of eind 90 of zo. Best redelijk hoog. En uh, Sherry Annie was dan wel weer in de 80 volgens mij. Ja, goed. Eh, je kunt natuurlijk niet alles, uh, alles uitblinken, hè? Nee, nee, nee, nee. Het maakt ook eigenlijk niks uit, toch? Nee, ze moeten allemaal ophouden. <laughs> dus, eh maar goed jongen, we wachten dus af vanavond tot het vanavond gegeven wordt Ja, oké. nou, we gaan kijken en ehm, nou, volgende week bespreken we dat wel weer. En we spreken af dat we volgende week niet meer te veel over, uh, over eh, de Voice of Holland hebben en nee. de hebben. En dan gaan we kijken of we allemaal nieuws kunnen vinden. Gelukkig Henry, want eh, ja, ja, ja, terwijl X-Factor weer gaat beginnen hè? Ja, X-Factor gaan we uiteraard. Oh, het gaat ook in één stuk door hè? Daar kunnen we heel, heel kort bij stil blijven staan. Ja. Maar over het algemeen moeten we zeggen van nou, we hebben dit, dit gehad. Ehm, uiteraard komen we hier niet omheen om hier uitgebreid even bij stil te blijven staan. Ja. Nou, volgende week gaan we natuurlijk kijken wat we andere items hebben erbij. Hartstikke mooi. Nou Henry, bedankt voor, eh, voor deze week. En volgende week spreek ik je weer. Zeker weten jongens. Jullie, jullie allemaal een heel prettig weekend. En de luisteraars natuurlijk ook. Oké, Henry, dank je. Hoi. Yo, they came around looking for you the other day. Informer, you know say that I'm a stormy I go blame I like you bum bum down. Take the man that says that I'm a stormy slam somewhere down the lane. I like you bum bum down. Informer, you know say that I'm a stormy I go blame I like you bum bum down. Take the man that says that I'm a stormy slam somewhere down the lane. I like you bum bum down. These are them no coming, now they blow down my door. Rainy car part through through my window, so they put me in the back the car at the station. From that point on, I reached my destination. Where the destination region had the east detention. Where I look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom down. Check them on, I say, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it boom boom down. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom down. Take them on, I say, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane they keep on run dancing. Big on them all, they think they have more power. They on the phone, me so they wanna warm. me for once. I use it once, and now me call me lover. Lover who be calling on the one tell me. I'm me lover in my heart down to my belly. Yes, and now me stomach, I feel cool and deadly. It's the one MC Shine and the one that is low. Together we all have a Mr. Tornado farmer. You know, say that I'm a snowman, I go glam. I keep on boom, I'm Bana ses edemez Tom Stab Somewhere down the I'll alem Aliki bum bum damn Informer You know say that I'm a stormy I go glam Aliki bum bum damn Take the man I'm that says that I'm a stormy Stab somewhere down the lane Aliki bum bum damn So listen for me you better listen for me now Listen for me you better listen for me now Bring me the rubber the mic on the phone with the rock on stay You see that I'm a stormy at the art to cut down But in the in and out the dance I mean where you come from People them say you come Jamaica, but me born and raised in Connecticut. Don't know what you know. Pure brown people, man, is all a man know. Yeah, my shoes are them tear up and I'm toes just a show. When me a born and other one Toronto, so farmer. You know, say that I'm a slummy, I go glam. I lick it boom boom down. Take the man that say, say that I'm a slummy, stop somewhere down the lane. I lick it boom boom down. Informer. You know, say that I'm a slummy, I go glam. I lick it boom boom down. Take the man that say, say that I'm a slummy, stop somewhere down the lane down, come with a nice young lady. Intelligent, yes, she jungle in Ari. If a way me go, me never left for a tally. You say that it's no me, I the rum dance man. Ah. Rum it in a dance, in a, in a nation. Ah. You never know, say that I'm a stomach, I the boom shaka. Tell me, now lay you down flat, and now I'm can't board bouncer. Ah. You say that I'm a me I go region at the top, so informer. You know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you boom boom down. Take the man, I say, say that I'm a snowman, stop stumble down a lane. I like you boom boom down. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you boom boom down. Take the man, I say, say that I'm a snowman, stop stumble down a lane. I like you boom boom down. Why would turn informer. Informer, you know, say that I'm a slummy, I go glam. I need keep on burn down. Take the man that say that I'm a slummy, stop somewhere down the lane. I need be doing burn down. Informer, you know, say that I'm a slummy, I go glam. I need keep on burn down. Take the man that say that I'm a slummy, stop somewhere down the lane. I need keep on burn down. Diddly dang, diddly diddly dang. Jabba dabba Zie <laughs> ZFM. ZFM. Alweer een winnaar. Een gouden polshorloge. Attention. I'm keep them zijn de klassiekers van de toekomst. De nieuwe van Usher. In de Red One remix. Dit is More. En had je nou uh, kaarten voor het concert van Usher? Die helaas niet doorging. Het wordt waarschijnlijk verplaatst eh, naar 1 maart. Het is maar dat je het weet. Het is maar dat je het weet. Goedemiddag, je luistert naar Entertainment for You. Dit is Goite. And learn a little Gavin and Lovin'. heel bekend, maar oh zo lekker. Goit en Learn a Little Gavin and Lovin. Heb je het gehoord van Pink? Als zij een jongetje zou krijgen, zou zijn, eh, zou zijn naam één van de drankmerken zijn. Bijvoorbeeld eh, Jack Daniels. Dat vond ze nou een leuke naam voor haar zoontje. Helaas voor haar wordt het een dochtertje. Haar nieuwe single Fucking Perfect doet het enorm goed in Nederland. Staat er hoog in de hitlijsten. En wat er ook eh, goed nieuws is voor haar is dat ze binnenkort een groot concert gaat geven. Wat het is, binnenkort meer informatie. Dit zijn nieuwste single Pink en Fucking Perfect. Made a wrong turn once or twice Dug my way out, blood and fire Bad decisions, that's alright Welcome to my silly life Mistreated misunderstood, miss, no, it's all good. It did. ongelooflijk hoe op dit hoeveel fuckplaten worden gemaakt op dit moment. Onder andere CeeLo Green heeft een eh, fuck you plaat. En de nieuwe van Pink heet Fucking Perfect. En zo komen we aan het einde van de eh, Entertainment View. Ik hoop dat je hebt genoten. En natuurlijk zijn we volgende week weer helemaal terug een fijn weekend. Wat je ook gaat doen, ga je gewoon lekker eh, uit. Ga je op de bank zitten. Ga je lekker relaxen. Wat je ook gaat doen, een klein drankje drinken.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 Cowens gezag is de afgelopen maanden flink afgenomen. Dat komt vooral door de crisis en de harde bezuinigingsmaatregelen. De afgelopen week kon Kouwen ternauwernood een kabinetscrisis voorkomen. In Utrecht heeft een inbreker vannacht na een achtervolging een politiewagen gekaapt. Agenten zagen in de beeld twee mannen die een televisie bij zich hadden... rijdend op een scooter zonder kenteken. De politie volgde de scooter naar Utrecht, waar een agent hem wist klem te rijden. Een van de mannen maakte zich uit de voeten, de andere raakte met de politieman in gevecht. Hij slaagde erin zich aan de agent te ontworstelen sprong in de politieauto en ging er vandoor. Even later zagen andere agenten de gestolen wagen rijden en werden de banden lek geschoten. De verdachte verloor de macht over het stuur en kon worden gearresteerd. De tweede verdachte werd later thuis opgepakt. Marianne Timmer heeft officieel afscheid genomen van het schaatspubliek. Dat deed ze op de eerste dag van het WK Sprint in Heerenveen. Vorige maand zette Timmer na een teleurstellend optreden op